dat Turkije niet rustig zal afwachten als de Russen het luchtruim binnenvliegen... en dat een aanval op Turkije een aanval op de hele NAVO is. De actie van de Russen werd vanochtend al veroordeeld door NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg. Hij zei dat de Russen met opzet het luchtruim hebben geschonden. Rusland zegt dat het een navigatiefout was. De brand die gisteren woedde in een Duits asielzoekerscentrum is vermoedelijk aangestoken door de man die de brand niet overleefde. De vluchteling uit Eritrea heeft op die manier zelfmoord gepleegd, denkt de Duitse politie. De 29-jarige man zat in een asielzoekerscentrum in de Oost-Duitse stad Saalfeld. Op zijn lichaam zijn geen sporen van geweld gevonden. Zanger Dean Sanders is veroordeeld tot acht maanden cel. Volgens de rechtbank in Alkmaar heeft hij vorig jaar augustus de auto van zijn voormalige schoonouders in Zaandijk in brand gestoken. Een paar maanden later mishandelde hij in Hoorn zijn ex-vriendin. Er was drie jaar geëist, maar het werd acht maanden, omdat de rechtbank niet vindt dat bij de brandstichting mensenlevens in gevaar zijn gebracht. Dean Sanders won in 2011 de talentenshow Popstars. Het Nederlands elftal moet het zonder Westie Snijder doen als de bevalling begint van zijn hoogzwangere vrouw Jolante. Oranje speelt komende week twee cruciale interlands. Moet gewonnen worden van Kazachstan en Tsjechië om nog een kans te maken op deelname aan het EK. Met een waslijst aan blessures kan bondscoach Blind een speler als Wesley Snijder eigenlijk niet missen. Maar Snijder zei vandaag na de training, als de bevalling begint, dan ben ik vertrokken. Het weer. Vanmiddag zijn er buien met kans op onweer. Het is 17 tot 20 graden. Morgen nog een paar buien. Daarna droog. Het wordt wel frisser. Dit was het NOS ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A13 de Haag richting Rotterdam staat tussen Delft en Afrit een rode Roderijs 2 kilometer file.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 That I still want that rush. internet. www.zfmzandvoort.nl woke up in New York City in a funk cheap hotel. She took my heart and she Make me feel the warmth сосед Мы с соседями не знали и не верили себе Что у нас сосед играет на кларнете и трубе گجرات نہیں forget your young.